Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Oud-directeur van Krimpen in Rotterdam, waar vannacht zeven schilderijen werden gestolen, zegt dat zo'n diefstal niet is te voorkomen. Volgens Van Krimpen moet elk museum leven met het risico op diefstal. Verder al werden werken van onder andere Picasso, Matisse, Monet en Gauguin meegenomen. Volgens de politie was de inbraak goed voorbereid. Ongeveer twee derde van de 3000 passagiers van de Costa Concordia die niet gewond raakten, heeft inmiddels een schadevergoeding gekregen. Bedragen liggen tussen de 11.000 en 14.000 euro, heeft de rederij van de Costa Concordia bekendgemaakt. Gewonden en nabestaanden worden uitbetaald via een andere compensatieregeling. De marechaussee heeft op Schiphol de afgelopen tijd enkele tientallen illegale taxichauffeurs opgepakt. Chauffeurs boden hun diensten aan zonder dat ze een geldige vergunning hadden. Marechaussee heeft de controles op de luchthaven verscherpt... na klachten van chauffeurs die wel een geldige vergunning hebben. Illegale chauffeurs hebben een boete gekregen. De privacyregels van Google voldoen niet aan de Europese richtlijn, zeggen de 27 privacy-toezichthouders van de EU. Sinds maart combineert Google gebruikersgegevens van verschillende diensten, zoals Gmail en YouTube, zonder dat de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. En dat is tegen de EU-regels. Toezichthouders overwegen juridische stappen. In Groot-Brittannië zijn mensen aangehouden bij, tegengehouden bij het ziekenhuis waar het gewonde Pakistaanse meisje Malala wordt behandeld. Ze probeerden bij haar te komen. Niemand werd gearresteerd. Volgens een arts is Malala nooit in gevaar geweest. Malala werd neergeschoten door de Taliban en kwam gisteren aan in Engeland voor behandeling. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het goed dat minister Opstelten politie en justitie meer bevoegdheden geeft in de strijd tegen computercriminaliteit. zowel wil dat de politie spyware kan installeren om internetgebruik te kunnen volgen. SP vindt dat het plan onvoldoende waarborgen biedt ten aanzien van de privacy. Het weer. Vanavond overal droog, minder wind ook. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor brugge 3 kilometer. Voor knooppunt Hoevelaken 4. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Op de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort voor Amstel Business Park 8. A15 Europoort richting Rotterdam voor het Vaanplein 4 kilometer. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht 3. A16 Rotterdam richting Breda voor de randweg Dordrecht 4. Op de A20 richting Gouda voor de Brechtseplein 4 voor Moordrecht 3. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 3. En voor Knoop Kleinpolderplein 4 kilometer. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 7 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht...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 My friends are all so cynical. We refuse to keep the peace. We all enjoy the madness. Cause we know we're gonna fade away. We got stop doing watching you, watching you. Krishna Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl bills on my mindset.